binnen die probleem zit ik stil alleen en ik wonder wat nog alles op mij wacht. Ik probeer vergeefs, ja ik probeer vergeefs, want die levenswater glipt je vingers af. carne. mekaar by wie sou ons kan skaar want die ander word nou veel te lank vir my en hoe dit ook al sê verlang jy sal nie kry met leen hande wat nooit salveert. En die massa's wat ons net zo zitten lacht. Hmm, De dus wat ik altijd maar verwacht. Nu zit ons beiden.